In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. Waarschijnlijk had het Rotterdamse stel relatieproblemen. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS. E.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 最痛。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 tryna pick it up ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 What a shame we never listened. I told you through the tail. Don't go higher for desire. on a heavenly level, the turn up the double. Radical mind, day and night, all the time. 714, flies the mind, maniac, radiac, don't want that. to all the babies, mamas.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 Welke elke stijger komt een leer. Van Paljas of Jeruzalem.